Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Van Cool Investments in RTL Late Night. De ondernemer wilde niemand de schuld geven van de mislukte onderhandelingen... maar zei dat de samenwerking tussen de betrokken partijen... onder de enorme tijdsdruk niet uit de verf kwam. Kaan zei dat hij van V&D een belevingswereld wilde maken. Zo zouden de reiskoffers bijvoorbeeld verkocht moeten worden... met allemaal reisspullen erbij. In Amsterdam is een man doodgeschoten in de buurt van nachtclub Panama. Waarschijnlijk gaat het om een liquidatie. De man werd meerdere keren beschoten. Omstanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren. De daders gingen er na de schietpartij vandoor in een auto. Die vermoedelijke vluchtauto is brandend teruggevonden in Duivendrecht. Voetbalclub Fortuna Sittard zit weer in de financiële problemen. Volgens de club uit de Jupiler League is de acute geldnood onder andere ontstaan omdat er geen overeenstemming is bij de huidige investeerders. Afgelopen maand kon een deel van de salarissen niet op tijd worden betaald. Het is niet zeker of de club het seizoen af kan maken. Zeven jaar geleden was Fortuna Sittard al op een haar na failliet. En Jan-Peter Balkenende heeft tijdens zijn periode als premier bier laten binnensmokkelen in het paleis van een emir in een oliestaat waar geen alcohol mag worden geschonken. Dat vertelde hij op een lezing. Balkenende kwam terug van een bezoek aan Nederlandse troepen in Afghanistan. Omdat hij zin had in een biertje vroeg hij medewerkers van de ambassade om een paar blikjes mee te nemen. Die werden binnengesmokkeld in een medicijnenkoffertje. Het weer nog. Het kan een graad of 4 gaan vriezen vannacht. Vooral in het noordoosten is er kans op mistbanken. Overdag kan er in de loop van de middag en in het westen wat regen of natte sneeuw vallen. Het wordt een graad of 4.